Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In tien Afrikaanse landen lopen 190 miljoen kinderen gevaar... door verschillende soorten waterdreigingen. Daarvoor waarschuwt UNICEF in een rapport. Wereldwijd sterven volgens UNICEF dagelijks duizend kinderen per dag... door vervuilend drinkwater. Bijna een derde van de 190 miljoen kinderen uit het rapport... hebben geen toegang tot water thuis... en twee derde heeft geen sanitaire voorzieningen. Het rapport is gepubliceerd aan de vooravond van een waterconferentie van de VN. Centrale banken over de hele wereld komen met meer leenmogelijkheden voor banken. Onder meer de Amerikaanse Fed en de Europese Centrale Bank geven dan dagelijks Amerikaanse dollars uit in plaats van wekelijks. Zo moet er genoeg geld beschikbaar zijn voor banken om leningen te kunnen blijven verstrekken. De maatregel moet ook zorgen voor vertrouwen. Sinds de val van meerdere banken in Amerika en Zwitserland is het onrustig op de financiële markten. Bij een ongeval op een militair oefenterrein ten noorden van Kiev... zijn vier Oekraïense militairen om het leven gekomen. Dat maakte het trainingscentrum gisteravond bekend via social media. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Wel spreken ze van een buitengewone gebeurtenis. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. En de pro-westerse president Djukanovic van Montenegro... heeft de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in zijn land gewonnen. Hij kreeg 35% van de stemmen, blijkt uit de eerste exit polls. De rol van de president is grotendeels symbolisch in Montenegro... maar de keuze kan wel bepalen of het land een meer pro-Westische of pro-Russische koers volgt. De verkiezingsstrijd gaat verder tussen de twee pro-Westerse kandidaten. De tweede ronde is op 2 april. Het weer. Vannacht is het bewolkt en lokaal kan wat regen vallen. Het koelt af naar een graad of 5. De ochtend is grijs en vooral in het noorden valt er dan regen.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 It feels so good in my hood tonight. The summertime skirts and the guys ain't canine. All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hit a party.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 Always focused on me, one, one, one, one. Now I wish that I could hold someone, someone. So tell my mama love her, call my baby sister, shoot a hug and kiss her. Cause life is just a mystery, and it's gone before you know it. So if you love me, won't you show it? Uh. Cause this life is one big symphony. This night is one for you Life is skipping rope, keep going, keep going. Find a solace in the note, do, do, do, do.